uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Onder de slachtoffers van de aanslagen van vrijdag in Parijs waren tientallen buitenlanders. Slachtoffers komen uit 19 verschillende landen, zei president Hollande vanmiddag in een toespraak tot het parlement in Versailles. De Senaat en het Lagerhuis zijn in een bijzondere zitting bijeen. Hij herhaalde nog eens dat Frankrijk in oorlog is. Hollande zei dat hij de eenheid van het land wil benadrukken... en een vastberaden antwoord wil geven op deze onwaardige daden. Voorafgaand aan zijn toespraak hield het parlement een minuut stilte voor de slachtoffers. De Amerikaanse president Obama wil geen grondtroepen inzetten tegen islamitische staat in Syrië en Irak. Volgens hem zou dat een vergissing zijn. Wel worden de luchtaanvallen op IS geïntensiveerd. Obama spreekt tegen dat hij de kracht van de terreurorganisatie heeft onderschat. Hij zegt dat er wel degelijk vooruitgang wordt geboekt tegen IS. Hij stelt dat door de luchtaanvallen op IS het territorium van de terreurgroep is verkleind. Maar om de vijand echt te verslaan moet de oorlog in Syrië worden beëindigd. De oefening te land Duitsland-Nederland zal morgen omgeven zijn door strenge veiligheidsmaatregelen. Dat heeft de Duitse minister van Justitie Maas gezegd. De vriendschappelijke wedstrijd in Hannover wordt onder andere bijgewoond door bondskanselier Merkel. Worden morgen meer agenten ingezet en bezoekers worden gefouilleerd. Het Duitse elftal speelde vrijdag in Parijs tegen Frankrijk tijdens de terreuraanslagen... en bracht de nacht noodgedwongen door in het stadion. De Nederlandse aardoliemaatschappij denkt dat er in de provincie Groningen 5 tot 10.000 huizen moeten worden verstevigd in de komende vijf jaar om ze aardbevingsbestendig te maken. Tot nu toe ging de NAM uit van 50.000 panden. De maatschappij baseert zich op nieuw onderzoek. De Groninger bodembeweging is verbijsterd over het lage aantal panden dat volgens de NAM moet worden verstevigd. De belangenorganisatie eist dat er per huis een risicoanalyse wordt gemaakt. Het weer bewolkt, soms wat regen. Vanavond opnieuw regen. Morgenmiddag is het tijdelijk wat droger wordt het 13 tot 15 graden. Morgenavond aan de kust mogelijk even storm. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op taal 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 6 kilometer. Vertraging zo'n 25 minuten. 20 minuten vertraging op taal 27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweert. Die file die is 17 kilometer. Komt ook door een kapotte vrachtwagen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert, daar staat 8 kilometer file. Er is één rijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de N44 Den Haag richting Wassenaar... tussen de N14 en Wassenaar Centrum 5 kilometer...